Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regering vertrouwensstemming in het parlement overleeft. Van de parlementsleden stemden er 153 voor en 145 tegen. Papandreou zal nu proberen een regering van nationale eenheid te gaan vormen... die het Europese steunpakket voor Griekenland door het parlement moet loodsen. Hij gaat de komende dag voor overleg naar de president en wil daarna meteen met de coalitiebesprekingen beginnen. Daarbij komt volgens Papandreou ook aan de orde wie de regering zou moeten leiden. Het is onzeker of de grootste oppositiepartij wil meepraten. Oppositieleider Samaras wil meteen vervroegde verkiezingen. Volgens Papandreou zou dat rampzalig zijn voor Griekenland, omdat het steunpakket dan in gevaar komt. In China hebben hulpverleners 42 mijnwerkers bevrijd die onder de grond vastzaten. De Chinese staatstelevisie liet zien hoe de mannen uit de mijn werden gehaald en afgevoerd in ambulances. Ze hadden onder meer een doek voor hun ogen om die te beschermen tegen het felle zonlicht. De mannen waren twee dagen geleden komen te zitten na een instorting in een kolenmijn in Centraal China. Vier mijnwerkers overleefden de instorting niet. Hulpverleners zijn nog op zoek naar enkele vermisten. Ieder jaar sterven honderden mijnwerkers door ongelukken in de als onveilig bekendstaande Chinese mijnen. Bij een kettingbotsing in Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond in dichte mist in het graafschap Somerset in het zuidwesten van Engeland. 27 voertuigen, waaronder zes vrachtwagens, botsten tegen elkaar. Een deel ervan vloog in brand. Getuigen zeggen dat er ook enkele explosies waren. Hoeveel doden er zijn gevallen is niet bekend. Volgens de Britse politie gaat het om enkele. Meer dan 30 mensen zouden gewond zijn geraakt.